Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft Hitler Duitsland gebruikt als voorbeeld van een land waar de president effectief optrad als regeringsleider. Hij deed dat tijdens een persconferentie. Een Turkse functionaris zei later dat Erdogans opmerking uit zijn context is gehaald. Erdogan wil de Turkse grondwet veranderen... zodat de president niet langer een ceremoniële rol vervult... maar de belangrijkste politieke leider van het land wordt... zoals in Frankrijk en de VS. Tegenstanders vrezen dat de president dan te veel macht krijgt. De Franse politie heeft in de stad Valence het vuur geopend op een automobilist die op agenten inreed bij een moskee. agenten stonden daar om de moskee te bewaken. De automobilist en een voorbijganger raakten gewond. Het is nog onduidelijk wat het motief is van de man, zegt de burgemeester van Valence. Na de aanslagen in Parijs op 13 november is de beveiliging van gebedshuizen en andere gevoelige plekken in Frankrijk verscherpt. In een café in Tel Aviv zijn bij een aanslag twee doden gevallen. Een zwaar bewapende man opende het vuur bij een bar in een drukke winkelstraat. De burgemeester vermoedt dat de aanslag is gepleegd door een Palestijn. Maar anderen zeggen dat de dader het had voorzien op homo's. De bar zou een homo-ontmoetingsplek zijn. En in een ziekenhuis in Los Angeles is de zangeres Natalie Cole overleden. zoals de dochter van de beroemde jazzzanger Nat King Cole. Ze was al een tijdje ernstig ziek. Nathalie Cole maakte haar debuut toen ze op haar zesde meezong op een kerstalbum van haar vader. Toen ze 15 was stierf haar vader aan longkanker. In 1975 kwam haar eerste album uit, waarvoor ze twee Grammy Awards kreeg. Grote hit daarvan werd het nummer This Will Be. Haar best verkopende album maakte Nathalie in 1991. Dankzij moderne techniek zong ze daarop een duet met haar vader. Nathalie Cole is 65 jaar geworden. Het weer, vannacht in het zuiden regen bij een graad of 3. Morgen trekt de regen langzaam naar het noordoosten. Daar is s'avonds ook kans op natte sneeuw. Het wordt van 4 graden in Groningen tot 9 in Zeeland.